Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het geleid in Amsterdam. Toen kwamen zo'n 500 meldingen binnen. Het verkeer in de hoofdstad werd getroffen onder meer omdat er regenwater in de Piet Heintunnel stond. Die tunnel was korte tijd dicht. Bij het station Lelylaan dreigde een gevelplaat naar beneden te komen die vol water was gelopen. Ook elders in Noord-Holland was overlast, net als in de kop van Overijssel. Een band met forse buien trekt langzaam van Noord-Holland richting Overijssel en Zuid-Drenthe. Het aantal mensen dat zijn lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Vanwege het grote aanbod hebben sommige anatomische instituten een aannamestop ingesteld. De stijging komt vooral door de positieve berichtgeving rond het onderwerp, blijkt uit een onderzoek van antropologen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Rond deze tijd begint in Amsterdam het afscheid van Gerrit Kommerij. Vrienden en familie nemen in een concertzaal afscheid van de schrijver die vorige week op 86-jarige leeftijd overleed. Pardon, 68-jarige leeftijd. De rouwstoet met de auto met de kist is vanochtend langs het homo-monument gereden. De bijeenkomst is besloten, maar wordt wel live uitgezonden door de NOS. Mocht de SP naar de verkiezingen in de regering komen, dan moeten ook de ministers een deel van hun salaris afdragen aan de partijkas. Dat zei in Emiel Roemer op Radio 1. Roemer heeft nog geen idee hoeveel procent zou moeten worden ingeleverd. Daar is nog geen regeling voor, omdat de partij nooit in de regering heeft gezeten. Het weer. In het midden en zuiden van het land vallen buien, waarbij lokaal ook kans is op onweer. In het noorden blijft het droog en komt de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files bij de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg 2 kilometer en richting Den Bosch bij Zaltbommel 4 kilometer.